shame this must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got two tickets to Well,